uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Duitsland, Brittannië blijven pal achter hun nucleaire deal met Iran staan. Ook als de Verenigde Staten eruit stappen. Dat is de beste manier om te voorkomen dat Iran een kernwapen krijgt, zeggen de landen. In het uit 2005 stammende akkoord beloofde Iran het eigen atoomprogramma af te bouwen... in ruil voor het intrekken van internationale sancties. De Amerikaanse president Trump vindt het een heel slecht akkoord... maar is er nog altijd niet uitgestapt. Een zwangere vrouw heeft in een bakkerij in het Zeeuwse Hulst een hartstilstand gekregen. Volgens getuigen werd ter plekke een keizersnee gedaan om de baby eruit te halen. Na reanimatie van de moeder zijn vrouw en kind naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hen gaat is niet bekend. RTL is in verlegenheid gebracht door een opmerking in het RTL-programma Bubbles en Gloss. Een vertegenwoordiger van een kappersorganisatie besprak gistermiddag de opties voor sterk krullend haar. Hij zei daarbij, je wil er ook niet altijd als een bosneger bij lopen. Onder andere de organisator van de Miss Black Hair verkiezing reageert geschokt. Ze noemt het ongelooflijk dat zo'n uitspraak langs de redactie komt en dat mensen dan vervolgens in de lach schieten. RTL zegt erg geschrokken te zijn. De omroep is in gesprek met de man die de uitspraak deed. En de problemen op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer houden nog uren aan. Volgens de NS rijden er tot zeker half zes geen treinen. Bij Twello ligt asbest op het spoor na een brand van vanochtend. De treinen mogen pas weer rijden als alle deeltjes zijn weggehaald. De NS zet tot die tijd bussen in. Het weer nog volop zon. Het is eh, op de meeste plaatsen ongeveer 23 graden.